De medelaar van Parijs. Parijs ligt nog steeds aan de scène. Parijs is een aloud gevecht. Gelukkig en benoemd en erver. Parijs lag nog steeds in het licht. Parijs noemt men la vieille lumière. Eenmaal is er die dat moet. is the